Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Griekenland krijgt voorlopig nog niet de 30 miljard euro. Dat is in Brussel besloten op de vergadering van de ministers van Financiën van de Eurolanden. Voorzitter Juncker van de Eurogroep heeft gezegd dat de beslissing om de leningen uit te keren is uitgesteld tot volgende week. Volgens Juncker lag nog niet alles op tafel om tot een akkoord te komen. Allereerst moet het Griekse parlement volgens hem nog zijn steun uitspreken voor het bezuinigingspakket van de regering. Ook moeten de Grieken snel duidelijk maken hoe ze dit jaar nog eens 325 miljoen euro gaan bezuinigen. De Griekse regeringspartijen presenteerden het bezuinigings, bezuinigingspakket afgelopen middag. Het voorziet onder meer in de verlaging van het minimumloon met 22% en het ontslag voor 15.000 ambtenaren. Een onbekende automobilist heeft gistermiddag in Brabant meerdere meisjes geprobeerd te ontvoeren. Het lukte hem om een vijfjarig meisje uit Oudenbos in de auto te trekken. Het meisje was een uur lang weg en werd daarna op dezelfde plek in Oudenbos weer vrijgelaten door haar ontvoerder. De politie kan nog niet zeggen of haar iets mankeert. Eerder op de dag probeerde de dader, een meisje van 12, in Oud-Gastel zijn auto in te trekken. Zij weigerde met hem mee te gaan. Daarnaast heeft de politie nog twee meldingen van een poging tot ontvoering binnengekregen. De man is nog niet gepakt. De politie weet dat hij in een kleine blauwe auto met een gele streep reed. Oud-wielrenner Jan Ulrich geeft toe dat hij in het verleden contact heeft gehad met de omstreden Spaanse sportarts Fuentes. De bekentenis kwam kort nadat het internationaal sporttribunaal CAS de Duitser een schorsing had opgelegd van twee jaar. Ook raakte hij onder meer de derde plaats in de Tour de France van 2005 kwijt. Ulrich biedt op zijn website zijn verontschuldigingen aan en zegt dat het een grote fout was om met Fuentes in zee te gaan. Het weer vrij met overal matige vorst. Overdag veel zon en droog en min 3 graden. Ook zaterdag nog vrij zonnig en droog.